kan met het NOS Journaal. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner-groep, Yevgeny Prigozhin... zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. De Verenigde Staten beschuldigen de Russische zakenman al jaren van inmenging... maar tot nu toe heeft hij dat altijd ontkend. Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. Het bericht is geplaatst aan de vooravond van de midterms... waarbij de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden kiezen. Ook mogen ze stemmen voor een deel van de zetels in de Senaat. De twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug... die zaterdag gewond raakten bij een steekincident... en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen in een verklaring. In de kliniek, CTP Veldzicht, stak zaterdag een patiënt in op medewerkers. Daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om... en raakte twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met het mes. Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van groene waterstof. Dat zei premier Rutte vanmiddag op de wereldwijde klimaattop in Egypte. Met die afspraken moet het voor bedrijven en onderzoekers gemakkelijker worden om kennis over groene waterstof op te doen. Volgens Rutte is dat een onmisbaar onderdeel van de toekomstige energievoorziening zonder fossiele brandstoffen. Jihadistische bewegingen vormen nog steeds de grootste terreurdreiging in Nederland. Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de nieuwste risicoanalyse. Het gaat al geruime tijd om een groep van zo'n 500 radicale moslims. Nieuwe leden komen vaak uit de directe kring van familie en vrienden... waardoor het vaak lastig is om de beweging de rug toe te keren. In het rapport staat ook dat complotextremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten. Het weer, het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd.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 Love me now, love me now, love me now, la la la la. Love me now, love me now, love me now. I need you to love me like you never loved me. So won't you? sick of the habits. Are you speaking my language? Uh -uh. Allen Call, called Nasser and Prokofiev, Rockefeller, Campanella, Communist bloc. She then looked Nixon back again, moonshot, Woodstock, pray for your love Merk toch dat ik anders doe. Dat is omdat ik ook anders ben. Ik kan niet altijd komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom ik ren? Grab, ik ben niet zomaar opstap. Ik zoek pap, zoek kwap. Niet terug door hoe het wordt. Nou, liefst op ik jou bellen, maar zit kwap te tellen.